uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder is onder verscherpt toezicht geplaatst. Minister Dekker wil de komende drie maanden dagelijks een rapport hebben... over wat er in de kliniek gebeurt. De aanleiding is de ophef rond de patiënt die zaterdag niet terugkwam van verlof... en eerder de ophef rond Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Gisteren riep Dekker de leiding van de kliniek op het matje. De patiënt die zaterdag verdween werd vandaag opgepakt... in de trein op station Breda. De voorlopige opbrengst van de Alp du 6 is bijna 12 miljoen euro. Dat is een half miljoen meer dan vorig jaar. Het bedrag wordt vermoedelijk nog wat hoger. De definitieve opbrengst volgt later. De meeste deelnemers haalden het geld op door de berg op te fietsen of te lopen... maar dit jaar is ook een deelnemer op skielers omhoog gegaan. Het geld gaat naar de KWF kankerbestrijding. Mastercard heeft een reclamecampagne met voetballer Neymar stopgezet... nadat een Braziliaanse vrouw de voetballer beschuldigde van verkrachting. Dat zou in Parijs zijn gebeurd. Volgens Braziliaanse media zegt de creditcardmaatschappij... dat de sterspeler van Paris Saint-Germain... niet in de reclames van het bedrijf te zien zal zijn... tot de situatie is opgehelderd. Neymar spreekt de beschuldigingen tegen. Hij erkent dat hij contact heeft gehad met de vrouw... maar zegt dat hij wordt afgeperst. Mijn boer uit Werkhoven is voor de zesde keer brand geweest. Vanmiddag woedde er een uitslaande brand in zijn fruitopslagbedrijf... in het Gooi in Utrecht. Eind vorig jaar waren er bij deze boer ook al vijf branden... in schuren en in zijn woning. De politie gaat uit van brandstichting... en beschouwt de man zelf als verdachte. Die zegt bedreigd te worden en ontkent de beschuldigingen. Bij de brand van vanmiddag raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onduidelijk. Het weer in het zuiden kan er een bui vallen... en de minima liggen vannacht tussen de 9 en 12 graden.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 Uh, was dat met eh, Looking for Something. Het is het begin van deze donderdag 6 juni. Het is eigenlijk ook precies een gedenkwaardige dag geweest voor vandaag. Voor de mensen die het eh, een beetje goed gevolgd hebben. Het is 75 jaar geleden dat eh, de landingen op Normandië hebben plaatsgevonden. Die het einde een beetje inluiden van de Tweede Wereldoorlog. Eh, dat is het verhaal. D-Day was het precies 75 jaar geleden. En wij mogen dan uitzenden. Ja, dat wordt eh, nou, niet speciaal, maar we gaan wel eh, er iets, eh, iets mee doen. Nou ja, in zoverre iets mee doen. We hebben een, een Zandvoortse singer-songwriter uitgenodigd. En dat is in het kader van de Zandvoortse <laughs> muziekweken. het kwam zo uit, zeg ik er dan maar bij. Want ja, vorige week hadden we Wendy Moore in de studio. dat was naar aanleiding van de single die ze in maart heeft uitgebracht. Zo over Fake Friends. En de nieuwe is met Relapse eh, is, de, is onderweg. Maar tijdens diezelfde avond maakte ik ook even kennis... en het werd mij al ingefluisterd met Bas Romein. En die is vanavond de gast. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, want eh, jij eh, bent, je bent er ook bij om eventjes... om het ook eens een keer uit te proberen hier bij ons in de studio. Want we wisten eigenlijk nog niet eens van hey, er zitten in Zandvoort <laughs> zijn er ook gewoon mensen eh, <laughs> gewoon bezig met muziek. Ja. Eh, van, van Wenny wisten we het. Van jou uh, wist ik het eigenlijk in mindere mate. Maar goed, het, je bent er wel een tijdje mee bezig, heb ik begrepen. hoe lang? Hoe lang? Ja, hoe lang ik ermee bezig ben. Ik begon met nummerschrijven toen ik op de basisschool zat. Toen begon ik er een beetje mee. En ja, toen nooit echt wel alles gewoon wel bezig geweest. En gitaar opgepakt en wezen zingen. Maar voor de rest, sinds kort ben ik er een beetje serieus. <laughs> <laughs> Dus aanhalingstekens. serieus mee bezig. Serieus ermee bezig. Ja, ja, ja. ja, het blijft voor mij gewoon lekker eh, leuk en een hobby. En uh, ik kan er mijn eigen dingen in kwijt, dus dat is wel fijn. Ja, ehm, eh, ben jij dan ook een type die de muziek dan nodig heeft uh, als uitlaatklep? Om dat maar zo eventjes uh, populair te zeggen. Ja in, ja, in vele manieren wel, ja. Soms. Ja? ja meestal soms tot meestal wel vaak. Ja. <laughs> Eh, het nummer wat wij hier veelvuldig hebben gedraaid... dat heb je natuurlijk ook wel gezien, is Wandering. Ja, ik eh, vind hem uh, arrangementmatig. Ja. Komen ze wat die uit. <laughs> vind ik hem heel goed in elkaar steken. En dat is met name het verhaal van Molina geweest. Hoe, hoe, hoe, is dat gegaan? ben jij gewoon met een, een kale stuk naar hem toe gegaan. En toen zei hij van, nou, daar kan ik eigenlijk wel wat, eh, wat moois eh, van maken. Ja, precies. Ja, ik had... Eh, hij, hij kwam met volgens mij... Nou, weet ik niet. Er zijn er twee, hè? Twee Molina's in dit dorp. Hè? Ja, Ricardo en... Uh, Roberto. Is, Roberto. Is Roberto dit is Roberto. Ja. Oké. <laughs> <laughs> ja, want... Ja. Voordat, uh, voordat we... Maar goed, jij bent eh, naar hem toe gegaan en, ja, nou, We, we, zijn al, we zijn al een tijdje bezig met eh, nummers een beetje over en weer sturen. En dus op vandaag stuurde hij ook weer wat naar hem van kan je hier wat mee? Dus ik zeg van ja, nou, ik kan, het wel, kan er wel naar luisteren kan er misschien wel wat op verzinnen. Dus wie weet komt er weer wat nieuws. En eh, ik, vind het, eh, ik vind het wel eh, iets hebben. Dus ik zou bijna zeggen, ik, ik, stimuleer... Dus Molina, als je zit te luisteren... Roberto, jongen, <laughs> keer als, als er nog meer van dit, van dit materiaal voorbij komt... Wij draaien het wel in ieder geval, hoor. Dus, dus kijk, en uiteindelijk... Ja, we, zitten, we zijn tenslotte een, een programma wat bij ZFM wordt dus we moeten natuurlijk ook heel erg goed aandacht besteden aan de Zandvoortse muzikanten natuurlijk. Ja. <laughs> ja, <laughs> dat lijkt me wel ja. Goed, ehm, eh, jij hebt ook eh, je hebt wat nummers eh, geschreven. Hoeveel heb je er in totaal eigenlijk? In totaal? Ja, ik, weet niet, meestal als ik, schrijf, als ik nummers schrijf... dan is het meestal in een vlaag van nou, gewoon emotie. Of, dan komt er in één keer... Er kan binnen een half uur kan er een heel muziekstuk op papier staan. En soms ben ik een kwartier bezig en dan heb ik twee... of heb ik één net net een couplet. En dan sla ik weer dicht en dan is het klaar. Dus ik heb iets van 20 onafgemaakte, eh, waarvan er misschien 6, 7, 8, 9 afgemaakt zijn. Maar nog niet helemaal in uitvoering, maar wel af, zeg maar. Ja, nou, oké. Dus, eh, en nu is het eh, eh, een schone taak om eens even te kijken of, of je iemand kan vinden die zegt, klap erop geven, dit zou ik zo doen, dit zou ik anders doen. Ja, precies. Eigenlijk een beetje een producer. Ja, zo, die zoek je. die zoek je wel een beetje. Oké, nou goed. Dat, wellicht dat we vandaag daar wel een, een aanleiding voor kunnen verzinnen, denk ik. Wie weet. Je weet het maar nooit. <laughs> straks ga je spelen. Dat doen we rond, rond half negen zo'n beetje. vier nummers in totaal. Ja. Zit ook die ene die wij ook veelvuldig hebben gedraaid? Nee, die niet. Die niet? Nee, nou, goed, dan eh, draaien we die niet. Maar goed, eh, die, die draaien we ook niet. maar eh, die zal, ik beloof die zal er wel binnenkort er wel weer op staan. Um, goed, over zijn muzikanten gesproken. Deze dame was dus afgelopen week hier bij ons. En we doen het nog even met de single die ze dus in maart heeft uitgebracht. So Over Fake Friends van Wendy Moore. this. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. Fake friends. you come running back to me. It all makes sense, it's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stay not like you miss me.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 Heeft hij ook eh, met uh, glans eh, gedaan. Overigens, dat, dat weet ik dan weer wel. Koen Alvarez was dat. jongen woont ook hier in Zandvoort. Ehm, we hebben hem hier al een paar keer in de studio gehad. Eén met een band. Greenfield heet die band. hij is ook actief met Lake Michigan. Daar is hij ook lid van. En hij zelf doet ook, ja, maakt ook dingetjes. En ja, dat, dat, dat, dat, eh, dat hebben we wel gemerkt. Eh, dit was eh, van zijn eigen hand. Maar hij heeft ook nog hier en daar wat covers op zijn repertoire staan. Dus dat, is, dat is eigenlijk een kort hoe wij met Koen... ja, met, met Koen te maken hebben. Dat zeg ik dan dat moet ik er eigenlijk zo zeggen. Het is een beetje knullig eh, eigenlijk. 18 minuten over 8 eh, eh, inmiddels geworden hier bij Alternative FM. Ehm, dan zijn we ook een beetje zo langzamerhand toegekomen aan het nieuwe materiaal wat, wat ons toegestopt is. Deze dame, wellicht dat ze nog een keer uit met ampele overwegingen besluit om toch te komen. Maar dit is haar nieuwe single en dat komt van een EP die eraan zit te komen. Eline Man, Eline Man of hoe je het maar noemen we het. En het nummer dat heet Seas accidentally sit on my watch is dated. I'm on time in so many ways. Oh! He always cracks me up with shit like this. Hanging like bro is since 06. But this vibe of tonight is feeling different and new. Seeing in his eyes, he can feel it too. Overthinking invaded all my headroom. If I wanna be bold, I gotta act soon. There's a voice in my head that says I was above about Best to pressure up the feeling. Reliquids miscible to form a solution. Kicking out and it leads to confusion again. Oh, my soul is trapped inside and needs to be freed. Guess my ambiguity got the best of me. He knows exactly how I feel, I can tell. Grabbed his hand as I thought to myself. If I wanna be bold, I gotta action There's a voice in my head Says I have everybody now the fruit it took from your youth till only the darkness remains. So let us drink to health and freedom.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 A city drowning in its streets. How your dress unveiled my knee. You were pour la beauté. Ma mémoire passée par le vent. Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. mes larmes et mes péchés, l'éternité vient rapidement. Tout est fini, tu t'es toujours avec moi. Car moi dans ton cœur, l'automne est presque là. Maintenant, tout ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas m'oublier. was dat eh, van het uh, album Inertia. Ook het nummer, eh, dit nummer, dat staat erop. Het nummer wat hij geschreven heeft in Normandië. dat is ook een rechtstreekse link. En ook de link vandaag. Want het is vandaag precies 75 jaar geleden... dat in Normandië de invasie is begonnen. Wat de ja, wat het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft ingeleid. Uh, die day, dat herdenken toch wel de grote eh, veteranen van, eh, van de vandaag eh, wel. Ehm, aan de andere kant is Bas gaan zitten. En die is er helemaal klaar voor. Want we zijn heel nieuwsgierig welke nummers je gaat laten horen. is, ehm, is er ook één nummer die je al op YouTube uh, hebt eh, gezet. Eh, die we ook vandaag gaan horen. Of zit die er ook niet tussen? Die zit er ook niet tussen. Die zit er ook niet tussen. Dus het, het, zijn eigenlijk alleen maar gewoon andere songs die we nog niet van je kennen eigenlijk. Het zijn eigenlijk vier nieuwe. Waarvan dit nummer dat ik nu zo ga zingen... is volgens mij een van mijn allereerste nummers die ik ooit afgemaakt heb. Ja. Dus zat ik in de dus derde, tweede, tweede of derde klas of zoiets. Ja. Dus dat is een jaar of niet? Zeven geleden of zo? <laughs> ja, <laughs> ja. ja, zeven jaar terug of zo. Ja, ja, ja. En, en, toen kwam je bij dit nummer uit. Ja. Hoe heet het nummer? Way of Life. Oké. and where I will be in the next 10 years. I'll be walking home. Life will bring you down. You will always have to fight. It's not fair and it's not right. That's the way of life. That's the way cost me time. But I'm not in a hurry. So I don't have to worry. So I close my eyes and crawl back to my bed. I dream of a perfect life that's all je hebt wel een hele bijzondere... beetje eh, zo'n stem met een donker, eh, donkere invalshoek. Eh, heb je dat wel eens vaker gehoord? Vast wel een keer, maar ben ik het vergeten. <laughs> ja, die stem doet me wel ergens een beetje aan, ergens aan iemand denken. Dus het, het schiet mij niet 1, 2, 3 te binnen die ja, het is een Amerikaan, denk ik. Ehm, nee, hij heeft ook wel ergens op commerciële radiozenders heeft hij, eh, vaak, eh, eh, vaak dat, dat soort dingen gedaan. Maar ik ben de naam even kwijt. Lekker handig. Ik zou het ook niet weten. Ja, maar goed. <laughs> het is, het is, maar daar, daar, daar doet het mij aan denken. Maar ik ben, ja, dus de mensen kunnen nu op Facebook reageren. Nou, koper, dat is lekker goed dat je dat allemaal <laughs> weet. Tegenwoordig eh, is eh, mijn hoofd wat eh, meer een vergiet geworden. En vroeger uh, smijten ik het zo uit mijn maal, weet je wel. Dus was ik een soort wandelende encyclopedie. Maar dat, dat heb ik allemaal niet meer. <laughs> Die tijd is voorbij. tijd is voorbij. De, het tweede nummer, Bas, kan je er wat over vertellen? Wat, wat was het, het tweede nummer wat, je op de... Het, nou- wat, ja, vertel er iets over. Dit nummer is sinds vorige week af. Zo? Ik was er vorige week mee begonnen. En binnen twee, drie dagen stond het erop. Ja. Waar gaat het over? Ehm, ik heb sinds kort een vriendin. Ja. En eh, die heeft het een beetje eh, weer bij mij op laten bloeien, om zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. Dus, dus het, uh, een beetje een vlammetje. Ja, ja, dus wat eerst een waakvlam is, is eigenlijk nu een beetje wat, wat, meer, ja, wat, wat, wat meer aan het... bloeien, vlammen. Ja, flonken. Oh, echt een beetje vlammen. Ja, eh, heet het nummer toevallig eh, Flames of iets met Flames? Of... A little Light. Little Light, oké. Okay. <laughs> touch became the cold. A stubborn state of mind with no clear view inside, but a little spark of light. Oh, it caught me by surprise. upon your eyes. <laughs> het eh, publiek was iets sneller dan dat wij dat waren. <laughs> <laughs> Goed, uh, dat, was inderdaad, eh, zit daar wel een, bepaalde dynamiek in deze song. En het, dat andere nummer, dat had iets meer met een lading van... ach, waarom zou je je druk maken? Het, eh, het, eh, het komt toch wel eh, zoals het komt. En een beetje geduld zit, er, zit volgens mij ook in, in die andere, in het eerste song wat je, wat je liet horen. Ja. Straks gaan we natuurlijk nog in de tweede uur meer van je horen. bedankt even voor zover. En wij gaan weer eventjes weer verder met het lijstje wat wij hier hebben staan. Zoals deze. En dat gaat over de ja, familieleden broers. En Anke Timmer heeft het erover. Mijn broers en ik zijn fietsen door het land en even zijn we sterker dan de tijd. Dezelfde genen en van dezelfde grond, het is Numbing your brain is another way to hide, to hide. Well, I tried till my fingers bled, so please don't call me scared. I guess there's only one thing left to do. Maybe I've got. felt so free, so free. I'm tired of running scared of the things that I feel. Got to open up, tell you what you mean to me, to me. And I try till my fingers bled, so please don't call me scared. I guess there's only one thing left to do. Eh, dat deze eigenlijk een beetje de man is... die eh, de snelste singer-songwriter van Nederland wordt eh, genoemd. hij is bij 3FM wel eens geweest. En op het moment dat daar iemand in de uitzending was... kon hij al meteen ter plekke het nummer schrijven... en eigenlijk meteen ook zingen. zo werkt het in het brein van Colin Hoeven. Hij heeft ook nog een gooi gedaan bij The Voice of Holland. En toen zag ik ze wel zitten hoor... Waylon en Ali B. Yes, goede muziek, jongens. Jullie moeten gewoon wat vaker naar ons programma luisteren... en dan hoor je wat vaker eh, wat andere dingetjes, denk ik dan. Eh, Colin Hoeven, hij komt uh, eh, 4 juli. Dat is nu over, denk vier weken. Dan komt hij hier weer eens langs. En dat is er nog een tijdje terug. Ik denk dat het ergens in 2014, 15 geweest is... dat hij voor het laatste geweest is. Er zit uh, nog wel wat tussen. Daarvoor hoorde je trouwens Anke Timmer. En eh, die is ook eh, hier eerder dit jaar eh, geweest. Nederlandstalige muziek is dat. Broers is haar nieuwe single. Ehm, dan toegekomen aan twee dames, een tweeling. Komen hier oorspronkelijk uit de buurt, maar ze zijn een beetje uitgewaaid richting het zuiden van het land in Brabant wel te verstaan. Maar ze waren hier in het afgelopen voorjaar en ze hebben toen ook een nieuwe muzikale richting. Het heette Leuna, zo noemen ze zich. En het, eh, de, single die ze tot nu toe hebben uitgebracht is deze Stars Align. Gazing at the same view, seeing something new. I changed the shapes in my mind. star vinden we dit een hele leuke song. Omdat het uh, over een beetje over de autosport gaat. Pole Position heet het nummer. Eh, en het is van The Last Wave. Die je hebt eh, kunnen horen tot dit moment eigenlijk. En er zit zelfs ook nog commentaar in van de legendarische Murray Walker van de BBC die bij de Engelse eh, zender, de staatszender eigenlijk... Eh, de autosportverslaggeving voor zijn rekening heeft eh, genomen.